NOS Nieuws van 7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Turner Jury van Gelder spant een kort geding aan... om deelname aan de toestelfinale op de Olympische Spelen af te dwingen. Dat bevestigt de rechtbank in Arnhem. Het kort geding dient vrijdag om kwart over elf. Het is nog maar de vraag of een rechtszaak zin heeft. Van Gelder is officieel teruggetrokken uit de finale op de ringen van komende maandag. En volgens de regels kan hij dan niet meer worden toegevoegd. Hij is vervangen door een Fransman. Ranomi Kromowidjojo heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Het nummer waarop ze regerend Olympisch kampioene is. De halve finales worden vannacht gezwommen. Bij het wielrennen wonnen Tom Dumoulin en Anna van Breggen vandaag respectievelijk zilver en brons op de tijdrit. En de volleybalvrouwen blijven uitstekend presteren en wonnen hun groepswedstrijd tegen Italië met 3-0. Columniste Ebru Umar moet volgende maand voor de rechter in Turkije komen. Ze moet zich verantwoorden voor uitspraken over president Erdogan... en de oprichter van de Turkse Republiek, Atatürk. Umar noemde hen dictators. Ze gaat zelf niet naar Turkije en laat haar advocaat het woord voeren. De politie van de Amerikaanse stad Baltimore heeft jarenlang zwarte routinematig gediscrimineerd en illegaal vastgehouden. Dat blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de dood van een donkere man vorig jaar. De agenten in kwestie zouden inmiddels ontslagen zijn. En een nieuwe boot van het Rode Kruis heeft in de eerste 24 uur al meer dan 300 vluchtelingen van de Middellandse Zee gehaald. De hulporganisatie zegt dat dit laat zien hoe belangrijk de reddingsoperatie is. De vluchtelingen zaten op vier boten die volgens het Rode Kruis overvol zaten. Aan boord waren ook elf kinderen die alleen reisden. En dan nog het weer. Vanavond neemt de buiigheid verder af en is het vrij helder. Het koelt af tot een graad of 9.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 En het is woensdag 10 augustus. Tweede uur. Beste hits. Oh, nog een beetje Duits. Ja hoor. En natuurlijk, niet te vergeten. Olympische Spelen 2016. Mijn naam is Jonas Parsons, zijn naam is Sander Dadé. Oh ja? Het tweede uur. CFM Beachmasters. Tweede uur ZFM Beachmaster. Hebben we er nog een beetje zin in Ja, zeker. Die hypotheek. Ja. En ik kom mezelf weer op de achtergrond. Let's go! lekkere uitzending is dit. Oh, heerlijk. Zullen we in de hoogteversnelling door deze uitzending heen gaan? Ja, dat gaan we zeker doen. En dan denken jullie hoogteversnelling, ja, what the fuck. Maar ik en Sander weten wel wat het is. Jazeker. En we gaan niet alleen door de, met versnelling door de uitzending, hè? Nee, dus dat doen we vandaag met Nieuwstal!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 je doen om ze uit te laten komen ah, De wereld ligt voor je open Je weet hoe het kan lopen, dus lopen, lopen, lopen. Ja, yeah, als je niks doet, niks doet, dan win je nooit, yeah. Dus geloof in jezelf, uh.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 Sneller, hoger, sterker, stop niet hier. Kan nog verder in de hoogste verstelling. Hoogste verstelling, hoogste verstelling, ja, hoogste verstelling. Dus sneller, hoger, sterker. Nee, niet stoppen, want je kan nog verder. Yeah, dus geloof in jezelf. Jij eh, juist wanneer het lijkt al alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoog, hoog, stuur versnelling. Word wakker, want dit is jouw Kan je niet een tandje hoger? Versnelling 8. 8, 29 op de Formule 1 baan. Zomer of winter, altijd weer ZFM.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 En voor de mensen die live hebben gekeken, ja. Die ja, lekker mee kunnen Daar komt hij. Hey Robert, Jack Ja, we zijn ook eh, op uh, vier telefoons eh, multimedia. Weet je, wat, gaan het niet multimedia, we gaan het ultramedia noemen. Ja, we gaan het ultramedia We zijn vandaag live op Facebook, op www.zfm-live. En niet alleen op Facebook van mij, van mijn personal, Jonas Parson. Sanders bedient de ZFM Beachmasters. Goedenavond. En Noelle dient er eh, eigen pagina. En die kan je vinden op Noelle Dane. Ja, en ik zie dat het zover is. Ik zie het ook. Dus ik ga maar even mijn Duitse accent ja, bijpakken. Ja, lieben, hè? Ja. Ik ben die doen. Ik bin die doen. La la la. La la la la. Hey Robert, ik zie dat jij niet meer kan wachten. Dus hier speciaal voor jou. Ik ben die doen. Mariana Rottenberg. unsere deutsche vrienden In deiner Umgebung und deines zandvoort. Oder und deines Centerparks. Ja, und einer Strand. Und eine Strande? Ja, das Strande. Was ist denn eine keine schöne Wäre voor dat Strande? Ah, de, de is Shining. de, <laughs> sun ja, de, de Shining, horen dan eh, onze Duitser. Hey, uh, straks nog wat meer Duits. En nog even een nummertje en die is licht in handen van Britney Spears.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 Eh, weer. Het weer. Maar ik heb van iemand even zijn telefoon nodig. Ik ben aan het live en ik heb een telefoon nodig, heb ik eh, nodig om het verkeer te doen. Ja, ik ben ook live. Maar oh, dat wordt moeilijk. Ja, ja sorry Jeff, ik moet opletten, maar het gaat niet goed. Nou wel, ben je ook live? Ga even naar internet, ik heb je telefoon nodig. Kom even snel naast me staan. Snel, snel. Daar gaat Sander. Hier heb je Sander met het weer. Het is half precies. Precies, half acht. En eh... Nou, dan gaan we door naar het weer van woensdag 10 augustus van Meteogroep. Groep. Van de avond, morgen en overmorgen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Vannacht wordt het op veel Vannacht op veel plaatsen droog. Met in het binnenland minimaal 5 tot 8 graden is het een koude nacht. Morgen wordt het regenachtig met slechts 15 graden. En vrijdag trekken de buien oostwaarts weg. En dan komt de zon weer tevoorschijn met 22 graden. En dan wordt het ook weer warm. Nou, ik heb er eigenlijk best wel zin in dat het weer warmer wordt. En eh, ja, heerlijk die zomer. En ja, we hebben straks ook wel nog heerlijke zomerplaten. Heerlijk warm eh, Duitse muziek. En ja, het weer van Meteor Groep was dit. En ja, we gaan het straks natuurlijk ook nog even lekker over de Olympische Spelen. Over de dames van het zwemmen. De dames van het fietsen. En natuurlijk de heren fietsen. Die hebben vandaag de tijdrit gehad. En eh, ja, dan wordt hij naar mij gezegd van je moet even doorgaan, je moet even doorgaan. Nou ja, ja, waar kan ik het nog meer over hebben? Nou, natuurlijk de heetste hits van Europa. Ondertussen zie ik onze vaste ZFM binnenkomen. Meneer Bruis, die komt binnen. En eh ja, wat ik eh, nog meer moet vertellen weet ik eigenlijk niet. Luister ondertussen naar het spannende achtergrondmuziekje. over nemen. Ja, volgens mij gaat het niet zo goed. Hey, ik heb eh, momenteel eh, één flitser. Dus op de Centuurbaan 8 minuten vertraging eh, Amsterdijk bij Overtoom. Er is een filevermoorvorming van gemiddeld 10 kilometer. En je weet wie we hierna we gaan krijgen. Ja, de flitsmurfen. Wie? De flitsmurfen. Kennen we die? Nou, die kennen we vast wel. Oh. Hey, op de A15. Oh, is dat, is nou Flitsmurf of is het gewoon Jonas? Ja, het is Flitsmurf, ja. Flitsmurf. Hey, op de A15 in Rotterdam-Bremen, uh, bij 27,7. Daar staat een eh, flitser eh, aan de rechterrijbaan. Pas op, rij niet harder dan 100. En op de A44 Den Haag nieuw de meterpaal 3.1 staat er ook eentje. Pas op, het kost zoveel voor je portemonnee. Hé, hey, eh, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan door naar de heetste de van Europa. Heet? Ik ben helemaal niet zo heet, man. Gek. Jij niet, nee. oh. maar welke wordt het dan? Nou, laten we even naar Sam Veld, Lucas. Ik, Lucas Stevenfield, Ralph, Summer on You.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 dan, eh, ja, dan zit het voor ons erop, of niet? Of ga jij nog even door, Nee, hey, maar onze enige, echte, over. onze enige echte Willem bruist, hè? Hij bruist gewoon verder vanavond. Ja. Tussen 8 en 10. Dit was, eh, ja, Martin. Martin Garrix. Of eigenlijk Martijn heet hij, hè? Ja, hij heet officieel Martijn, maar hij heeft zich natuurlijk naar zijn DJ-naam Martin Garrix. Ik vind Martijn wel leuker eigenlijk. Ja, maar dan heb je Martijn Garrix, nee. Ja, kan gewoon. Even kijken, Nederlander weer wat gewonnen? Nee, helaas. Nou, volgende ronde weer. hey, eh, we gaan verder met... Carl van Herbers maar doen. Ja, dit is what you came for. Oh ja, zijn we hiervoor gekomen? Ja.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 Oh ja? Nou, ik denk van wel. Nou, af en toe wel. Af en toe wel. Ja. Heb je ook uh, fake Ja, Jazeker. Hij snapt echt helemaal niks van volgens mij van deze uitzending, of wel? Jawel, ik snap hem, ik snap hem. Nee. hij is ook niet slim. Nee, maar ja, dan moet ik wel even eerlijk tegen meneer Bruijs zeggen... dat ik eh, nu voor de derde keer mijn SVPB-examen moet gaan doen. Echt waar? Ja, ja, daar ga ik over straks meer. En we gaan nu snel verder met James B en de Best Fake Smile. En uh, dit is, welke radiostation zitten we? ZFM. Dat nou, lijkt af en toe wel onder 105. James Bay, Best Fake Smile, hier op ZFM Beachmasters.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 Zeker. De hypotheker. Oh nee, en dan zegt die Willem, je moet eigenlijk je schaduw stappen. Nou, volgens mij, mijn schaduw heb ik net daar neergezet, maar hij is alweer teruggekomen. Ja. dan ga je al, hè. Ik zal me volgende keer de deur uittrappen. Is het een goed idee? Staat de microfoon open? Uh, nu wel. Nu wel, hè? Ja, nu wel. Ja, wat, wat, is, eh, wat is de vraag ook alweer? Nou, niks, maar jij had gewoon over mijn schaduw. Ik zeg, maar zal ik dan mijn schaduw de volgende keer de deur uittrappen? Ik heb het helemaal niet over je schaam gehad. Nee. hey, <laughs> dit is geen Casper en eh, Dolly Tempierink, hè, met de muziekdoos. Ja, je kan zeggen wat je wilt. Het was wel een het was een hele hilarische... Een oude doos. Ja, de doos van Pandora wat ook wel genoemd. het hele bestuur is hier oud. Dat, weet ik niet. Dat, is een uitspraak die doe ik niet over de radio. Nee, nee. Maar als ik de microfoon dicht zet, doe je dit. <laughs> Dan knikt hij gewoon ja. Hey, eh, nee, dit was, eh, wat hebben we gehoord? Ja, James Bay, Best Fake Smile. We hebben nog een paar nummertjes in eh, nog 11 minuten, dus dat gaat er niet worden. <laughs> oh, Sander, help eens even een beetje mee, man. Nou, het ging zo goed het eerste uur en het andere hoofd, Toen kwam Wilm, ben je fout. Ja. Maar ja, als ik zo kijk ook naar de nummers die erin heb staan... dan staan twee keer hetzelfde nummer in. Echt niet? Wat wil jij nou? Ja, nummer 25 en nummer 25. Zal ik hem er eens even uithalen, nummer 25? Ja, misschien wel. Plop. Wie? En dan... Wij gaan verder met Jess Glynn. Ain't got far to go. Heerlijk nummer. Op stap deze week op nummer 40 in DVD. Geen reclame. Niet? Na 8 uur onze enige echte Willem Bruist. Verder. zit het er alweer op. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ik ben mijn toetsenbord kwijt. Alweer het ene laatste nummer.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 En eh, nog veel succes met de Olympische Spelen. Niet namens jou hoor, maar gewoon... Nou, namens mij natuurlijk ook. Oh ja, toch wel? Ja. Hey, dit was CFM Beachmasters van eh, deze woensdag 10 augustus. Volgende week zijn we er weer met dezelfde presentator. En misschien ik ook. En misschien dezelfde sidekick. Ik zeg bedankt en tot volgende week. Doei! Beetje ruzie met Facebook, maar dat lossen we wel weer op. Ja. <laughs> hey, bedankt en tot volgende week. Ik zeg doei. doei. veel plezier bij Willem Bruist verder.